in drie jaar tijd is verdubbeld. En ze lopen vaker met een mes rond, zegt het OM. Vervolgens, als ze dan ruzie krijgen dat er iemand wordt neergestoken... of dat er wordt bedreigd met een mes... een overval of een beroving die gepleegd wordt onder bedreiging van een mes dat is wat we het meeste zien. Volgens het OM hebben jongeren die zoiets vaak doen al andere problemen. Bijvoorbeeld thuis of omdat ze te maken hebben met verslaving. Een man van 70 uit Alblasserdam, vlakbij Rotterdam, moet misschien jarenlang de cel in. Hij wordt ervan verdacht 13 jongetjes van tussen de 6 en 14 te hebben misbruikt. In zijn buurt stond hij bekend als opa Kees. Hij gaf de kinderen cadeautjes en wilde er seks voor terug, zegt het OM. Ze eisen 12 jaar cel en tbs. De man zou een seksuele stoornis en Alzheimer hebben. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. In Amstelveen in Noord-Holland is een ambulance door betonnen stootblokken heen gereden. Die staan daar omdat er aan de weg wordt gewerkt. Er lag een jong meisje in de ambulance toen het gebeurde. Zij is niet extra gewond geraakt en door een andere ambulance opgehaald. En moleculen als Lego aan elkaar klikken. Drie wetenschappers uit Amerika en Denemarken krijgen er de Nobelprijs voor de scheikunde voor, legt dit enthousiaste jurylid uit. They have been working on uh, methods to try to connect molecules, connect building blocks like and they can be clicked together very simply and straightforwardly. essentially the same way as you build Lego, right? En met die Lego-molecuulblokjes kun je van alles bouwen. Het is vooral van grote waarde voor kankeronderzoek. Het heeft al gezorgd voor betere behandelingen en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. En dan nog het weer. Het is niet koud, een graad of 20 vanmiddag. Wel bewolkt, vanavond in het westen ook wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roedevaartsveen 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart 10 minuten oponthoud door een ongeluk. Daardoor is de afrit dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. We got a party going on, get your hands up, get your hands up, get your hands up. We got a party going on, get your hands up, get your hands up, get your hands up. Every waking minute, I sit here thinking of you. Can't wait to get in it. I'm waiting. Your thoughts go through my mind And everybody's working for the weekend Everything is over call. me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. Baby. You could call me your baby girl. Baby. Anytime. count with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some uh-huh. time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not buy everything. Then than Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Spoil peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how so I hopped out the coop and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. with a player, but all you gotta do is keep it real with a player.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 De 70-jarige verdachte zou 13 jongetjes tussen de 6 en 14 jaar hebben misbruikt. In de buurt stond hij bekend als opa Kees. Hij gaf de kinderen cadeautjes en wilde er seks voor terug, al dus het OM. In Frankrijk hebben 50 actrices en zangeressen een stuk van hun haar afgeknipt... als steunbetuiging aan die Iraanse vrouw die vorige maand om het leven kwam... nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. Het weer, het is wisselend bewolkt en 17 tot 21 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen uit af en toe licht regenen.